ik ben Michel en dit is het nieuws van NOS op 3. Netbeheerder Liander is heel blij met nieuwe Europese plannen om de energietransitie te versnellen. Overal in Europa stappen mensen en bedrijven over van fossiele brandstoffen op elektriciteit. Daarvoor moet het stroomnet flink worden uitgebreid. Alleen dat is vaak lastig, want veel bouwprojecten om die uitbreiding mogelijk te maken... worden tegengehouden omdat ze stikstof uitstoten. En daar wil de Europese Commissie wat aan gaan doen. Want, zeggen ze, die projecten leiden uiteindelijk juist tot veel minder stikstofuitstoot. En andere is dus blij met die doorbraak. De slingers zijn echt uit, want dit, dit is een, een probleem wat wij zelf al lang adresseren. En als deze plannen ingevoerd worden, ja, dan kunnen we gewoon door. Dan is in ieder geval de stikstofbarrière is weg. Bij een fokker in Overijssel zijn 84 honden in beslag genomen... omdat ze onder erbarmelijke omstandigheden werden gehouden. Veel honden zaten opgesloten in benches, ze waren vies en hadden geen schoon drinkwater. Sommigen hadden gezondheidsproblemen en werden daar niet voor behandeld. De honden zijn naar opvangplekken gebracht waar ze wel goed worden verzorgd. Op meerdere plekken in Gelderland is niet genoeg water om toekomstige natuurbranden te kunnen blussen. Bij kwetsbare natuurgebieden liggen wateropslagplekken, maar die zijn soms leeg of moeilijk te bereiken voor de brandweer. Verschillende gemeenten die nemen maatregelen. Apeldoorn gaat bijvoorbeeld 41 nieuwe waterputten aanleggen die zichzelf automatisch vullen met grondwater. En in het Oertijdmuseum in Bokstol kunnen ze gaan beginnen met het in elkaar zetten van een Edmontosaurus. Die dino lag zo'n 67 miljoen jaar geleden, eh, was die terechtgekomen in de bodem van de Amerikaanse staat Wyoming. Nou, gisteren kwam die in vijf kisten aan in het museum waar die de bijnaam Manti heeft gekregen. Hij eh, at planten, dus vormde in die zin geen gevaar voor, eh, voor andere dieren. Het was gewoon een grazer die rondliep. Is dit nou de natte droom voor een paleontoloog? Ja, ja, een dinosaurus zo compleet en zo goed bewaard. Ja, dat is dan een euforisch moment natuurlijk. Dit is voor ons eh, een van de mooiste dingen die wij ooit gevonden hebben. Ja. Het skelet is bijna compleet. En wat het dus extra bijzonder maakt voor de mensen... is dat de medewerkers van het museum zelf in Amerika hebben meegeholpen met het uitgraven. Het weer nog grijs, maar vanuit het westen soms wat opklaringen met zon.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 I'm singing, follow me, everything is alright. I'll be the one to tuck you in at night ZFM. ZFM. Ooh, baby. What have I done? I broke your heart. Now there's no sun, just cold and dark. Without your smile, I can't laugh you, baby.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 Het Nederlandse deel is al jaren klaar, maar staatssecretaris Aartsen zegt dat hij het niet snel ziet gebeuren... dat het spoor in Duitsland tot Oberhausen de komende jaren voorrang krijgt. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft in Overijssel 84 verwaarloosde honden in beslag genomen. Waar is niet bekendgemaakt. De honden zijn naar opvangadressen gebracht. De kosten voor opvang en zorg zijn voor de eigenaar. Het weer vanavond en vannacht kan nevel of mist ontstaan. Morgen eerst grijs met later af en toe zon bij 10 graden. Dit is ZFM. I? you to leave it all behind. Who am I? Just a selfish guy. No It's a shame to let it go when we both know it's right. It's a shame to let this be another wasted night.